Yeah. So take a dirty picture for me, take picture. Please don't get me wrong, I just wanna see a picture. Take a dirty picture for me, take a dirty picture. Take a dirty picture for me, take a dirty picture.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 Vier Nederlanders raakten gewond, van wie twee ernstig. Dat heeft commandant de strijdkrachten van UM bekendgemaakt. Ook een Franse militair en een Afghaanse tolk kwamen om het leven. De Nederlandse dode is korporaal der eerste klasse Luc Jansen van 25. Hij hoorde bij het 42e panzerinfanteriebataljon de Limburgse Jagers. Dat is gelegerd in Oorschot. De slachtoffers zaten in twee open wagens die deel uitmaakten van een konvooi dat op een bermbom reed. Dat gebeurde in de Tangi-vallei tussen Tarinkot en Derawood. Franse militairen hadden de hulp van de Nederlanders ingeroepen bij het onschadelijk maken van een bermbom... Toen dat was gelukt, reed het hele konvooi op een andere bom. Minister van Middelkoop en commandant de strijdkrachten van UM... hebben hun medeleven betuigd met de nabestaanden van Korporaal Jansen en de andere doden. Ze wensen ook de gewonde militairen en hun relaties sterkte. In de Afghaanse provincie Uruzgan zijn nu 24 Nederlandse militairen omgekomen. Vorige maand kwamen twee Nederlanders om en raakte er één gewond toen hun voertuig op een bermbom reed. Zuivelfabrikant Danone heeft het gouden windei gewonnen voor het yoghurtdrankje Actimel. De prijs van de consumentenorganisatie Foodwatch is voor de grootste misleider onder fabrikanten van levensmiddelen. Ruim een derde van de 15.000 stemmen werd uitgebracht op Actimel. Volgens Foodwatch probeert Danone met uitgekookte marketing en wetenschappelijk vertoon mensen wijs te maken dat Actimel de weerstand verhoogt. Foodwatch zegt dat de bijzondere bacteriesoort in Actimel niets extra's doet. De Nederlandse directeur van Danone weigerde het gouden windei in ontvangst te nemen. In Madrid zijn tienduizenden fans van Bayern München en Inter Milaan bijeen. De twee teams spelen in het Bernabeu-stadion de finale van de Champions League. Die wedstrijd begint om kwart voor negen. De sfeer in Madrid is gemoedelijk. Het weer vanavond helder en een graad of 12.